Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Leer wacht dat hij binnenkort weer uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers kan terugsturen naar Irak. Hij heeft de afgelopen tijd met de Iraakse autoriteiten overlegd en half juni komt een Iraakse minister naar Nederland. Tot die tijd krijgen de asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel in elk geval opvang van Leers. Volgens Irak komen uit veel Europese landen Irakezen terug naar Irak, maar die kunnen niet allemaal tegelijk komen. De belastingtelefoon is opnieuw niet bereikbaar. Door een technische storing ligt de telefoonservice van de Belastingdienst al sinds vanmorgen plat. Gisteren was het nummer ook een tijd onbereikbaar. Het is onduidelijk hoe lang de storing gaat duren. De politie heeft een man aangehouden die werd gezocht voor poging tot doodslag op een treinmachinist. De man meldde zich vandaag bij de politie nadat gisteren foto's van hem in de media waren verspreid. De man probeerde toen zijn trein te laat aankwam de machinist te wurgen. De conducteur wist hem te ontzetten, waarna de man van 23 er vandoor was gegaan. Een bomaanslag op een restaurant in de Syrische hoofdstad Damascus heeft aan vijf mensen het leven gekost. De bom ontplofte gisteravond laat in een wijk waar de laatste tijd veel wordt gedemonstreerd tegen de regering. Onbekend is wie achter de bomaanslag zit. En de Belgische Kim Kleister stopt na de US Open definitief met tennissen. In 2007 stopte ze ook alles, eens, maar ze keerde twee jaar later terug. Na haar rentree won ze nog twee keer de US Open, een van de vier Grand Slam toernooien. Door blessures kwam ze dit jaar nog niet veel in actie. Kleisters wil volgende maand het grastoernooi in Rosmalen spelen. Daarna richt ze zich nog op Wimbledon, de Olympische Spelen en de US Open. De 28-jarige Kleisters won tot nu toe vier Grand Slams. Het weer. Het is de eerste officiële zomerse dag. In de beeld ligt de temperatuur vanmiddag boven de 25 graden. Het wordt nog iets warmer, mogelijk 28 graden. Aan de kust door wind van zee koeler.